Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Je zit horen lang te kijken naar ons school. Niks te worden, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling de maar wat zin ik doen. En met de hand even in de tijd loopt er de stroom Alles donker, lampen, hoed, een dicht. En net als je bedenkt, ik ga je naar nou hoes naar bed toe. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen Ik bestel maar, bestel maar, bestel maar. Het weer nou echt een hoogste tijden, Ik een Ik Je pakt op wilsken en ook knippen te pedalen. Kunt er net nog zo'n blije beeld Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een mijn man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou is Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. Nog even en dan begin ik. Door het amongst the brothers. hier, dat kan ik schelen. Zolang het weer in de café maar blijven staan. Eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Door het echt langs de eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis hoor de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma muziek Rier. Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? go away, away? Where did all the young Turks go away, away? Where did all the young Turks go? One night I woke up in a pool of sweat. My heart was pounding in my chest, my hands were limp and wet. I looked beyond the bed, and what did I see? Four horsemen of apocalypse staring down at me. they sat there in the saddle and they pinned me with their eyes. Torn and grimy were their clothes, their horses thin and tired. I could not see his lips move, but his voice rang soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey, ha, ha, text go Dat vroegen ze zich af in 1993. Where did all the young Turks go? De Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuw, hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. In datzelfde jaar brachten eh, Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. Prachtige liedjes staan erop. Allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door eh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten maar hierna dus niet meer. Je ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom, waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe, naar mij alleen. Alleen maar hier wacht de op mij gestolen en dan stiekem doorverkocht. Alleen maar hier, alleen maar hier heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders zocht. 난 아. Als je op de bodem van Noord-Holland staat en de zon over de velden gaat, meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs, zelfs als het gevangen is in sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom, en zo is het goed. dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En ja, het grote huis daar heb ik er maar bij gekocht. hele mooie schrijvers. zijn Die Agda en de Munnik. schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liefjes, liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more than you will know. Zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It turns me inside out. En hierna, nog eentje van Litouwers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me what you're gone. can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better. Even though there's nothing good at our goodbye. But I know couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you, but I guess that's what goodbye is all about. it's over. And in another way, it turns me inside out. On one hand, I know I'll be better off once you're gone. But I find a lot of heartaches on the other. And I can't say I look forward to those nights I'd be alone and I wonder will there ever be another loving you to me came easy and now losing you will change my life no doubt no doubt in a way I'm glad it's over and in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. It turns me inside out. verlangen van uh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige countryliedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschiedde hoor. Een duet, A Hand That rocks the Cradle, Hermans en Towers. He got here, red and wrinkled, scared and crying.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 And heaven helps us always to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him all the attributes of greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and her little man was gone. nation's most unique and precious pearl. And heaven helps us always to remember that a hand that rocks the cradle rules the world. That a hand that rocks the cradle world. I won't give in. My final chance, the final fight, we're gonna win. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't. for we will be the number one. Out of the darkness into the light, we'll see who's wrong and we'll see who's right, and we won't go down till we reach that crown will play that game. They will shout our name on our way to bed. This is the day. The time has come to stand together, together as one, and we won't. one goal. This is a final call. Now the winner takes it all. This is the day. The time has come to stand together, together and nee, Vroger, binnenkort wordt hij 50 en dat wordt dan uh, eh, groots gevierd in Amsterdam. Hij krijgt daar een klein feestje van al zijn eh, vrienden. Onder andere Edcilia Rombly, uh, eh, André van Duin heb ik gezien. En die gaan allemaal liedjes van hem zingen. Zijn grootste en zijn bekendste hits. En ik dacht even van, ja, het is me gelukt. Eindelijk, ik heb een keer kaartjes gevonden voor René Vroger. Blijken het allemaal vrienden te zijn die liedjes gaan zingen voor hem. Nou, daar, ben ik niet, uh, daar sta ik niet op te wachten. Ik wil best een keer naar een concert van René Vroger. Om de een of andere reden is me dat niet gegeven. Ik grijp iedere keer naast die kaartjes. Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door. Never in my life I wanted anything more. Oh. why that you have to lose. How was I to know you'd leave me broken hearted? Oh, maybe I should try to never see your face again. Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one and every other thought is bound to make my brown eyes blue. Why, why are you so beautiful? And why did you have to look that way? Oh, oh tell me. weet ik wel dat u zegt van ja, maar eh, hij heeft een paar keer Ahoy uitverkocht. Heb je daar toen geen kaartje voor kunnen krijgen dan? Mm, ja, daar had ik toen wel een kaartje voor kunnen krijgen. Maar dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Nee, ik wil René Vroger gewoon in een klein zaaltje zien met alleen zijn stem en natuurlijk de, de backing vocalisten erachter. Maar gewoon zijn stem en niet die van eh, al die andere schreeuwlelijkers erbij. Excuses hoor, maar dat is mijn mening. Ook hier in een liedje van Stevie Wonder, de stem van René. Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind frequently you're wearing perfume. When you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know. Never. premonition misses what what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Cause there's staring in the mirror, very slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you keep me, you just say nothing's changed. Well, I am a man of many wishes. I hope my premonition, misses. What would I really feel? My eyes won't let me hide, cause they all moet je zich eens voorstellen, Stevie Wonder. Hij heeft dit nummer geschreven toen hij 14 jaar oud was. Een mannetje van 14 jaar dat zulke prachtige liedjes kan schrijven. En dit is een man en een gitaar, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft het over de nozem en de non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Ei in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozen van de non, kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen peilde uit en haar ogen puilden uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Leven de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar je vrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikte de non En verklikte ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de nozen en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de nozen gingen op de bon. Een schop kreeg de nozen, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar, volgens mij is het nogal raar dubbel cd van eh, Cornelis Vreeswijk. Hij is uitgebracht na het overlijden van die man en daar staan al zijn grote hits op. Een paar weken geleden zat ik naar de Sandwich te luisteren op Radio 2. Het was ongeveer de laatste uitzending van de Sandwich op eh, zondagmorgen, want ze zijn helemaal verplaatst zo'n prachtig programma verplaatsen ze gewoon dan naar de vrijdagnacht, terwijl daar geen mens meer naar luistert. Maar goed, het programma is verplaatst, dat is de keuze van de mensen van Radio 2. Ik hoorde daar een nummer voorbij komen, Seven Seas of Ache van Ricky Cole. En toen dacht ik bij mezelf van, van die dame wil ik een cd hebben. Ik ging naar mijn favoriete platenzaak en ik zei tegen die man van... heb jij van mij een cd van Ricky Cole? En hij pakte er eentje uit de kast en toen zei hij, ja deze. Ik zei, nou dan wil ik hem meenemen. Toen zei hij van, jij bent gek, die heb je al. Ik nee die heb ik niet. Ja die heb je wel, ga thuis maar eens kijken. En inderdaad, na even zoeken kwam hij tevoorschijn. Ergens uit een laadje onder in mijn platenkast.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 When evening shadows of the earth for you to make you feel. ik hoor Een prachtige stem. Eh, een dame die eh, bijna geen... eigen. ja, ze schrijft wel wat eigen liedjes, maar toch niet dat je nou zegt van... Nou, die heeft heel wat eh, liedjes zelf geschreven, hoor. U weet het, ik kan best af en toe wel eens een keer kritisch zijn. Ik kan best wel zeggen dat ik een cd goed of helemaal niet goed vind. Alleen in Frankrijk ben ik daar iets voorzichtiger mee. Zeker als je het hebt over Johnny Holiday want als je daar iets verkeerd zegt over die grote man daar in Frankrijk... Nou, dan kun je het wel vergeten hoor. Ik denk dat je dan met kop en kont gewoon de grens overgegooid wordt. Want nog steeds, ondanks dat hij al op leeftijd is, ik weet niet precies hoe oud, maar dat hij al op leeftijd is, is hij nog waanzinnig bekend daar. Meestal in het Frans natuurlijk, maar hij heeft in uh, Spieken 1984 heeft hij ook een LP-CD opgenomen met Engelstalige liedjes. Onder andere Fool for the Blues. Don't say you love me, baby. I know you'd be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to them blues. Always getting high. beautiful Brabant loopt een eh, man rond, Roland Verstappen. Hij heeft eh, nogal wat hits gehad in het verleden. En pas geleden heeft hij ook weer een cd uitgebracht. En toen heb ik hem gesproken en toen zei ik tegen hem van... daar staat zo'n vreemd liedje op Je krijgt een kleine hoek. Ben je daar nou opgekomen? Nou, zei hij, ik was met mijn kinderen in, eh, in het pretpark hier in Brabant. En toen kwam ik langs, dat, langs die attractie. En toen dacht ik meteen bij mezelf van... dat is wel iets om een liedje over te schrijven. Met al die dwergen er rondomheen. Ja, dan moet het op een keer eens gebeuren, hè? Dat Sneeuwwitje gewoon een kleine krijgt. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van het werk. Zo waren ze een prinsesje en haar moeder was al dood. Ze had alweer een ei, maar hij wordt er niet zo. Mensen, weet je wat er dan? Toen kwamen ze daar nou aan? Nou, het was makkelijk schoonwit, al in bloed. Ze was er nog het stiefmama en dus al vluchtte klos. Die jager nam ze op dag mee naar het enge bos. Hij zit er vallen dooien, maar hit toen aangeboeien. Het geliep met vermelade, koe en los. De jager ging van puur voldoening, toen de kant nog koud. Ze weet je liep te dwalen door het grote enge woud. Ze protte tegen dieren, maar ergens tegen vieren kreeg ze honger en het vieren er erg koud. Sneeuwwitje krijgt de kleine, Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine, in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een werk. ging er heel wijd weg, zag ze een klein huisje het paleis kon ze niet fijnen, dus is de dag gegaan. Ze dacht, geen man is thuis hier, de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar eens naar binnen ga. Binnen stonden zeven borden, multigort pap klaar. Zeven kannen bier, bier ze ook gauw gewaar. Ze biedt er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op, het de bed al daar. in een buik en zijn werk. krijgt de kleine van een werk. naar een vader voor haar kind. Ze is al mannen zwanger en dat komt niet van de wind gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben zeven dwergjes haar heel zacht bemind. Snow, je, krijgt je kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine, zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Zit een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Zit een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg.